Daarom is de politie al twee dagen hard op zoek... in de buurt van het Groningse Beerta en Finsterwolde. Maar er zijn geen concrete aanknopingspunten. De politie heeft eigenlijk geen idee waar ze moeten zoeken. Op het moment dat je in een auto stapt en vertrekt... dan weten we allemaal hoe ver je kunt komen met een actieradius. En dus ja, wij zoeken hier in dit gebied omdat hier eh, ze vandaan komen. En ze vaak in de Duitse grensstreek verbleven. Maar ja, the world is our search area. Je kunt door heel Europa reizen zonder dat je gecontroleerd wordt. De politie is onder meer op zoek naar de grijze Toyota Avensis van de vader. Elke tip is op dit moment welkom. Het is na 80 jaar bondgenootschap niet meer vanzelfsprekend dat we kunnen bouwen op de Verenigde Staten. Dat zegt Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Hij vindt dat banken en allerlei andere instanties veel minder afhankelijk moeten worden van de VS. Het gaat dan vooral om SWIFT, een internationaal betaalsysteem, vertelt Roland Muller van de economieredactie. Ja, op dat eh, punt zijn we heel erg afhankelijk van Amerika. Er is een sterke afhankelijkheid van de Verenigde Staten. En daar moeten we echt alternatieven voor eh, creëren. Eh, Klaas Knot heeft het er zelfs over dat er geen tijd te verliezen is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de cyberaanvallen. Die nemen toe op dit moment, met name uit China en Rusland, constateert de DNB. En de vlek is back. Twee jaar geleden was er op station Den Haag Centraal lange tijd een grote vlek te zien op perron 9. Het kwam door een lekkage, maar die werd niet opgelost en de vlek kreeg steeds meer media-aandacht. Zelfs een eigen account op Insta. Uiteindelijk werd het opgelost en kwamen er nieuwe tegels. En nu is het weer raak op Den Haag Centraal, ziet deze verslaggever van Omroep West. De vorige vlek, dat was eerst een Instagram-account. Maar nu zijn wij er op tijd bij. Nu hebben wij eh, deze vlek al gesignaleerd. Uh, vorige keer was het spoor 9, dit is spoor 3. En wederom, eh, vanuit het dak inderdaad, druppelt het naar beneden. En dan zie je ook mensen echt eromheen lopen. Eh, en de, de vlek maar mijden. De lekkage is nog niet opgelost. Deze vlek heeft trouwens nog geen eigen Insta-account. Het weer, ja prima lentedagje. Veel zon, paar stapelwolkjes, maar het stelt niet veel voor. Het blijft droog bij max 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. In Noord-Holland staat het nog vast op de A10, de ring noord richting Utrecht. Bij afrit Amsterdam Centrum 5 minuten vertraging. Rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan kun je bij Amstelveen Stadshart 10 minuten extra reistijd rekenen. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer zo'n 5 minuten oponthoud. En verder nog een file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 <laughs> It's a truth, and I owe it all to you. each other's hand, cause we seem to understand the urgency. just let it go. Don't be afraid to lose control. No. before. Never felt yes, I swear it's a truth, and I hope.